Rutte zei dat hij begrip heeft voor het verwijt dat er maar weinig vrouwen in zijn kabinet zitten. Hij erkende dat drie vrouwelijke ministers van de twaalf niet veel is, maar hij heeft de beste ministers gekozen die hij kon vinden, zei hij. In een oud gedeelte van het Martini ziekenhuis in Groningen is brand uitgebroken. Dat heeft vooralsnog geen gevolgen voor het personeel en de patiënten. Op de afdeling waar de brand woedt zijn geen mensen vuur woedt onder meer in een ruimte met computers en in een ventilatiekanaal. Volgens de brandweer is het een klein brandje, maar veroorzaakt de brand wel flink wat rook. De import van illegaal gekapt hout in de Europese Unie wordt strafbaar. EU-lidstaten hebben een wetsvoorstel dat dit regelt goedgekeurd. Daarin staat dat houtimporteurs met ingang van 2013 moeten kunnen aantonen dat het hun hout legaal is gekapt. Ook moeten ze registreren hoe ze aan hun hout komen. Zo hoopt de EU de illegale kap van tropisch regenwoud tegen te gaan. Volgens het Wereld Natuurfonds was in 2008 20% van het in Europa geïmporteerde hout illegaal gekapt. Het WNF is blij met het verbod, maar vindt wel dat er stevige straffen moeten komen. Wat die straffen zijn, moet nog worden afgesproken. Een schoonmaker heeft het afgelopen weekend op een begraafplaats in New York explosieven gevonden. De vuilniszak met C4, zoals het militaire explosief heet, was er eind vorig jaar al ontdekt door tuinlieden, maar die hebben de zak laten liggen en er geen melding van gemaakt. Waarschijnlijk omdat ze niet wisten dat...